Levi van Eck met het NOS-journaal. In het oosten van Overijssel is een paraglider om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde in een weiland bij Sipkelo, vlakbij de Duitse grens. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren... maar dat bleek al snel geen zin te hebben. Over de identiteit van de paraglider is niets bekendgemaakt. Paus Franciscus heeft tijdens de paasmis een korte ontmoeting gehad... met de Amerikaanse vicepresident Vance. Die is met zijn gezin op bezoek in Rome... Eerder hebben de paus en andere leden van het Vaticaan verder kritiek geuit op het beleid van de regering Trump. Zoals de plannen om miljoenen migranten het land uit te zetten. Na de ontmoeting verscheen Franciscus op het balkon bij het Sint-Pietersplein... waar duizenden gelovigen zich hadden verzameld. De paus wenste iedereen een zalig Pasen. Het was vanwege zijn gezondheid nog onzeker of hij zich zou laten zien. In België zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt bij een valpartij in een wielerwedstrijd. Omroep VRT meldt dat de slachtoffers verspreid over de weg lagen... waardoor andere deelnemers niet meer konden passeren. Volgens een getuige waren sommige fietsen gebroken... lagen mensen langs de kant van de weg... en waren meerdere ambulances aanwezig. De organisatie meldt dat er zeven wielrenners naar het ziekenhuis zijn gebracht. De wedstrijd ten zuiden van de stad Charleroi is kort na de valpartij geannuleerd... omdat alle beschikbare hulpdiensten nodig waren. In Rotterdam zijn vier minderjarigen uit Gouda en Rotterdam opgepakt na een schietpartij. Ze zouden gisteren hebben geschoten op een ander groepje in de buurt van het Hofplein. Waarom er werd geschoten is niet duidelijk... maar mogelijk heeft het te maken met een steekpartij eerder die avond, ook in Rotterdam. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en vanavond en vannacht trekken buien over. Het koelt af naar 9 graden. Morgen, tweede paasdag, is wisselvallig met in het hele land kans op regen en onweersbuien. En dan wordt het 15 tot 18 graden.